Eerst het NOS nieuws van 4 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. In het noorden van Engeland heeft de politie een moordverdachte urenlang onder schot gehouden. De man, Raoul Moot, was al een week voor de politie op de vlucht. Hij had direct na zijn vrijlating uit de gevangenis drie mensen neergeschoten. Zijn ex, haar nieuwe vriend en een politieman. De politie reed de man gisteravond klem in Rodbury, maar kon hem niet meteen arresteren omdat hij een vuurwapen tegen zijn nek hield. Agenten hebben urenlang op hem ingepraat en ook zijn beste vriend werd er door de politie bijgehaald. Uiteindelijk werd de verdachte met een schotwond naar het ziekenhuis afgevoerd. Onduidelijk is of hij zichzelf heeft neergeschoten of dat agenten dat hebben gedaan. In de Belgische provincie Luik zijn gisteren passagiers uit een kapotte en snikhete trein gestapt. Door een technisch mankement kwam de trein stil te staan omdat ook de airconditioning was uitgevallen, hielden de passagiers het niet langer uit. Ze openden een deur, liepen langs het spoor naar een station in de buurt. De Belgische spoorwegen betreuren het dat de trein en de airco ermee ophielden. Maar ze zijn niet blij dat de passagiers uit eigen beweging uit de trein zijn gestapt. Dat is illegaal en vooral gevaarlijk, al dus de spoorwegen. En Maastricht heeft beveiligers uit het buitenland ingehuurd die de orde moeten bewaken op het Vrijthof, waar zondag de WK-finale te zien is op grote schermen. Nederlandse beveiligers waren volgens de gemeente niet meer te vinden. Het feest op het Vrijthof dreigde daardoor afgeblazen te worden. De 55 beveiligers uit België en Duitsland moeten erop toezien dat er geen alcohol wordt gedronken op het plein dat met hekken wordt afgezet.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 FIFA Hollandia, we houden van het voetbal, we gaan het tegen. van je helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw.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 think that. maar snel naartoe. Doelpunt voor Oranje. van Zandvoort, op 106.9 FM. the when you mess with your mind that you've gone me on a het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En...